uur. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Een Volkskrant-interview met de leider van actiegroep Farmers Defence Force... Mark van den Oever leidt tot afkeurende reacties. Van den Oever suggereerde dat veel meer boeren... naar het huis van stikstofminister Van der Wal kunnen komen. Justitieminister Jessel Gus noemt dat intimidatie. D66-fractieleider Paternotte spreekt van wangedrag van dreigboeren. Fractievoorzitter Van de Plas van de Boer-Burgerbeweging ondersteunt geen acties waar mensen thuis worden opgezocht. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... is dit jaar gewonnen door Rolien Redmond. Ze krijgt de titel voor haar boek De Doorsens. De jury maakte dat bekend in het radioprogramma NOS met het oog op morgen. In het boek beschrijft Redmond de wortels en historie van haar Surinaamse familie... in tijden van de slavernij. Ze was er tien jaar mee bezig. Volgens de jury geeft het boek inzicht en gaat het over een van de meest besproken thema's van deze tijd. Op de tweede avond van Pinkpop, heeft Jan Smeets afscheid genomen als directeur van het festival. Vlak voor het optreden van Pearl Jam scandeerden 70.000 bezoekers Jantje bedankt. De 77-jarige Smeets was zichtbaar geëmotioneerd door het eerbetoon... dat hij samen met zijn vrouw in ontvangst nam. De oprichter van Pinkpop kondigde twee jaar geleden zijn vertrek al aan... maar door corona werd zijn afscheid in Landgraaf uitgesteld. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Canada vanaf pole position. Hij zette vanavond tijdens de kwalificatie in Montreal de snelste tijd neer. Ondanks de hevige regen op het circuit. Bij de race morgen zal Verstappen waarschijnlijk weinig last hebben van zijn concurrent Charles Leclerc. Die start als laatste. Leclerc kreeg eerder een gidsstraf van 10 plaatsen... omdat hij voor de derde keer dit seizoen nieuwe onderdelen nodig had voor zijn motor. Het weer, het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. In het zuidoosten blijft het nog iets langer warm. In het noorden kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen bewolkt, soms een lichte bui en een stuk frisser.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 Cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted. Cause all the good things come to an end. So baby, bye-bye. wish you the best But most of all I wish that I could love you less Well maybe you're right I'll find someone else You say America.